Maar we zijn ingehaald door de bezuinigingen, zegt Schultz. Ze wil de 150 miljoen euro die de extra tol oplevert gebruiken om op andere projecten minder te hoeven bezuinigen. De PvdA was geen voorstander van de Blankenburg-tunnel... maar sprak met de VVD in het regeerakkoord af dat die verbinding er toch komt. Over tolheffen voor automobilisten werden nog geen knopen doorgehakt. De bouw van de tunnel ten westen van Rotterdam moet in 2015 beginnen. Twee Nederlandse F-16's zijn gisteravond tijdens een oefening boven Duitsland onbedoeld dicht bij elkaar in de buurt gekomen. De luchtmacht heeft een bericht daarover van vliegtuigspotters bevestigd. De spotters hoorden dat de piloten van de twee F-16's het via de boordradio over een near-miss hadden. De gevechtstoestellen vlogen in formatie en kwamen daarbij dichter bij elkaar dan normaal. Volgens Defensie komt dit soort incidenten zelden voor. Drie basisscholen in het Zeeuwse stadje Hulst zijn uit voorzorg met onmiddellijke ingang gesloten na de vondst van asbest. Er zijn asbestvezels gevonden in convectorputten van de cv-installatie. Luchtmetingen moeten uitwijzen of de vezels binnen de scholen zijn verspreid. Het onderzoek zal een paar dagen duren. De kinderen hebben tot en met maandag vrij. Als er echt asbest in de lucht zit, gaat de gemeente Hulst zoeken naar andere tijdelijke huisvesting voor de scholen. Het weer, vooral in het binnenland opklaringen, maar daar gaat het vannacht ook licht vriezen. Morgen vrij veel bewolking en af en toe wat nat sneeuw en het wordt een graad of drie. Donderdag is het koud met temperaturen onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Velsen en Alkmaar... en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeers... Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van ZFM Jazz. Vandaag natuurlijk Dave Brubeck, luisteraars. De pianist, beroemd geworden door zijn dwarse, onregelmatige maartzorgen. Hij werd geboren in 1920 en overleed 91 eh, jaar oud eh, op 5 december jongsleden. Hij was een van de frontmannen van de Cool Jazz. En tot 12 uur ZFM Jazz. Het vandaag werd Kansberg geworden One Moment van de cd Someday My Prize Will Come... van het Dave Brubeck Quartet... En ik wil u niet nalaten om eh, de sterke bezetting nog even te noemen. Dave Brubeck natuurlijk piano, Paul Desmond alt sax en Gene Wright op de bass. Joe Morello, een fantastische drummer. En Jerry Mulligan speelde ook nog op de eh, eh, cd mee, maar niet op het nummer wat u net hoorde.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 Alex Milosevic op de bas. Anton Burger op de drums. Robert Veen, sax, klarinet. Menno Daams, trompet. Jos Driesen, trompet. En Barry Blok, sax en klarinet. En het is een uitgave, deze cd, van Radio Westen. Dat is al een poos geleden. Er staan prachtige nummers op. En daarvoor hoorde u natuurlijk Madeleine Peru met I'm Alright. Jolie Holland een prachtige zangeres. We horen alleen niet zoveel meer van haar. Maar we gaan nu lekker draaien. Old Fashioned Morphin. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. as good enough for me. Well, it was good enough for my grandpa. It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. As good enough for me. Give me that old fashioned morphine. It's good enough for me. That was good enough for Billy Burroughs. That was good enough for Billy Burroughs. enough for Isabel Eberhardt. It was good enough for Isabel Eberhardt. That was good enough for Isabel Eberhardt. That's good enough for Things Ain't What They Used To Be. U hoorde Oscar Peterson op piano, Dizzy Gillespie op de trompet... samen met Clark Terry, Eddie Lockjaw, Davis Snorsax en Niels Pedersen op de bas... en Bobby Durman op drums. Het werd geproduceerd door Norman Grass en het was een uh, Grants... en het was een opname opgenomen op 14 juli 1977 in Montreux. Fantastische muziek. Ik ben altijd blij dat ik in bezit ben van deze schitterende cd. We gaan lekker swingen, luisteraars. Ik heb er zin in. Laten we gaan luisteren naar Boogie, Rob Aangebeek op de vleugel. Jaap Dekker op de piano. Dolf Del Prado op de bas. En Duck Sides op de drums. listen up, yeah. Baby, if you want me for your man, here's what you got to understand. You got to squeeze me. That's enough. You got to please me. That's enough. Every day. son. driving me crazy. Just a hold, oh, oh, hold, oh, hold me in your arms, and that's enough. Well, uh, that's enough, yeah. The eagle flies on Fridays. <laughs> Saturdays, <laughs> I go out and play. You know, Sunday I go to church. Yes, I do. And I get down on my knees and I pray. Now listen what I say. Now, listen to the heart, girl. about the blues. I'm going to tell you about the blues here. I've got a room. I've got a room with a view. Huh, ah, yes, I have. head is about to touch the floor. ride. <laughs> you know what I'm talking about. Now you didn't come home, baby, no, no. Uh, till the sun was shining bright. Now let me hit the guitar play a little bit for me, baby. Yeah. is bijna 11 uur en na het nieuws keren we nog een keer terug met eh, een uur lang muziek. ZFM Jazz met Fred Koosberg vandaag. En u hoort eh, Ingram Washington song. Rob Stut, mondharmonica, Duck Sides op de drums, Goldwell Prado op de bas en onze bekende Rob Hagebeek op vleugel. Laten we nog even genieten. Dan stuur